Hij strandde op het onbewoonde eiland. Hij had in grote letters SOS geschreven in het zand en had lichtkogels afgevuurd. Uiteindelijk werd de man na drie dagen gespot door de Amerikaanse kustwacht. Een ander schip kon hem redden. Het gaat goed met hem. Weergedoe in Albergen in Twente. Misschien weet je nog dat daar vorig jaar werd geprotesteerd... omdat een hotel wordt omgebouwd tot asielzoekerscentrum. Het COA, dat de opvang regelt, is al een tijdje aan het verbouwen... maar heeft niet alle papieren daarvoor op orde. Eerder werd de boel een tijdje stilgelegd. Nu krijgt het COA een boete van 15.000 euro. Er is weer een Kamerlid dat na de verkiezingen niet meer terugkeert. Nielever Gundogan zat twee jaar in de Kamer. Eerst voor Volt. Ze werd uit de partij gezet na melding over grensoverschrijdend gedrag. En ze zegt dat het voor haar te moeilijk is om zelf een partij uit de grond te stampen. En er wordt superveel vals gespeeld bij grote Pokémon game toernooien. Een onderzoeker liet alle data checken en kwam erachter dat in bijna de helft van de teams gehackte Pokémon zitten. Het is normaal gesproken de bedoeling dat je die Pokémon zelf vangt en traint in de game. Maar door ze te hacken gaat het allemaal veel sneller. Dat is oneerlijk en dus verboden. Ook op het WK vorige week in Japan werd bij 1 op de 6 teams vals gespeeld. Zelfs de wereldkampioen deed het, zegt deze Pokémon-YouTuber. His Amoongus was hacked. It was edited to have zero attack IV's. It turns out the World Champ Difference is simply cheating. Ja, Pokémon organisaties zeggen dat ze strenger op het spelen gaan controleren. Het weer, af en toe wolken, maar op veel plekken ook behoorlijk wat zon vandaag. Het wordt vanmiddag 23 tot 27 of 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk, staat file vanuit Friesland bij Den Hoever 3 kilometer.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 taxichauffeurs die woedend zijn omdat ze in het Formule 1 weekend Zandvoort niet binnenkomen, gingen dinsdag om twee uur op de Grote Markt in Hanen protesteren. Wanneer dat niet uithaalt, willen de circa 150 chauffeurs van Kennemer Taxi op het Formule 1 dagen de toegangswegen op de Zeeweg en de Zandvoortselaan blokkeren. We doen dit liever niet, maar het zit ons erg hoog dat we niet de kans krijgen een boterham te verdienen tijdens een groot publieksevenement, aldus Samir Belkonoy van Taxi Kennemerland. Zandvoortse ondernemers hebben een speciale doorlaatsbewijs gekregen. Hierdoor zijn passen voor particulieren die de afgelopen twee jaar via Marktplaats worden aangeboden en verkocht waardeloos. Er zijn in het verleden ook doorlaatbewijzen nagemaakt. Dus er is ook gefraudeerd, aldus de woordvoerder van de gemeente Zandvoort. Er is nu eenmaal afgesproken dat we zo weinig mogelijk vervoersbewegingen binnen de gemeentegrenzen willen tijdens de Formule 1 weekend. Where I'm from there are no mountains and time is standing still. Where I'm from there's barely space left, still they're running up a hill. Where I'm from they don't like changes, even if alarm bells ring. Where I'm from, they have a princess. Where I'm from, they have a king. Where I'm from, they don't like dreamers. They're told to shut their mouth. Where I'm from, they're divided between the north and the south. Where I'm from, it's like a long night never turns to day. Where I'm from, the kingdom's trembling. Where I'm from, they've lost the way. Singing. after everything goes wrong. Where I'm from, I still remember. So I will sing it every day. That this kingdom's still my kingdom. It's encoded in my DNA. Verfrissend. Grensverleggend. Optimaal. ZFM. Zou moeten weten hoe benauwd ik het soms krijg Van alle dagen dat ik mezelf niet kan zijn Ik sta in de regen maar verkoop ze zonneschijn Oeh, laat me vrij Iedereen praat alsof ze weten wie ze zijn ik zie het nog steeds niet als ik in de spiegel kijk Ik heb alles gegeven, maar ik hoorde nergens bij En toen zag ze mij Ik weet nog goed dat ze zei Stop met doen alsof Oh, ik voel het nog. Ze liet me zien, ze laat me zijn. Alle schone schijn die gaat aan haar voorbij. En ze heeft me lief. Mijn vingers spelen met het in me zag. Het is zo lang geleden dat ze deze aan mij gaf. Vier kleine woorden staan geschreven in mijn hart. Maar ik lees elke dag. Stop met Ze liet me zien, ze laat me zijn. Alles de schone schijn die gaat daarna voorbij. En ze heeft me lief. Achterin volgens Milo met The Kingdom, gevolgd door Nielsen. Ze heeft me lief. Dansen houdt je lijf fit. Een uitdaging met veel humor en blijheid. Voetjes van de vloer is goed voor lichaam en geest. Boost je brein en blijf langer actief. De kosten zijn 10 euro per maand.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 Yesterday, yesterday. Elvis hield altijd van grote operazangers. Ze spraken vaak over zijn interesse in opnamemateriaal... waardoor hij in de ruimte kon optreden. Het is opwindend om hem op deze opnames te horen. Optreden met het Royal Philharmonic Orchestra van wereldklasse... via de magie van de Abbey Road Studios. De stem van Elvis is later ingemixt met de uitvoering van de Royal Philharmonic Orchestra. Hier is Elvis Presley en de Philharmonic Orchestra met What Now My Love. What now, my love? Now that you've left me, how can I live through another day? watching my dreams turn into ashes and all my hopes into bits of clay. Once I could see, once I could feel. I become unreal. I walk the night, all oh, out of gold, stripped of my heart, my soul. over. I feel the world closing in on me. Here come the stars tumbling around me, and there's the sky where the sea should be. should live. CVM wordt ieder dag gouwe gouwe platina Wachtend drink coffee, I take tea my day Cashman in met Englishman in New York. Met slimme mobiliteit helpt de provincie Noord-Holland de verkeersoperatie rond de Formule 1 races in Zandvoort van 25 tot 27 augustus in goede banen te leiden. De uitdaging is groot omdat de Grand Prix in hetzelfde weekend plaatsvindt als het dansfestival Mysteryland. Dit betekent dat er per dag ruim 100.000 racefans in Zandvoort zijn en vijf huizen dagelijks 50.000 feestvierders over de vloer heeft. Een logische puzzel. Want het circuit en het feestterrein liggen hemelsbreed amper 18 kilometer uit elkaar. Volgens verkeersmanager Mirte Nielen van de provincie Noord-Holland zijn drie zaken cruciaal. Een glashelder mobiliteitsplan, slimme verkeerssystemen en data. Het plan is de basis en de baas. Voor de Formule 1 races stelt de organisatie Dutch Grand Prix deze aanpak op met informatie van onder meer de provincie Noord- en Zuid-Holland, het Rijk, de gemeente, NS, ProRail, Connection en PWN. Doelen bezoekers veilig, slim en snel van en naar de circuit loodsen. Zorgen dat het evenementterrein vrij van verkeer en gevaar blijft. En garanderen dat bewoners, ondernemers en hulpdiensten in Zandvoort en omliggende gebieden kunnen komen. House of the Rising Sun.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 Just busy rehearsing in her mind the scene she'd never play. Hollywood 7 rules to rent, teen angles up in lights. Hollywood 7, you can dream your dreams for seven bucks a night. waren achterin Johnny Cash met I Walk the Line... gevolgd door Aldous Hinning, Hollywood 7. De instrumentaal van de week. Michael Gordon Oldfield, geboren in 1953, is een Britse popmusicus. Mike Oldfield's grote doorbraak is gekomen in 1973 met de LP Tubular Bells... waarop vrijwel alle instrumenten door hemzelf worden bespeeld... Dit album, zonder lyrics en losse nummers, met als enige nummers part 1 en part 2... oftewel respectievelijk de eerste en de tweede kant van de LP... beide duren langer dan 20 minuten... bevat een mix van verschillende stijlen... waarmee Mike Oldfield ook de rest van zijn carrière zou experimenteren.